Rashid Rachid Finch met het NOS-journaal. Het OM vindt achteraf dat het voor mishandeling en bedreiging van zijn vrouw. In 2003 ging het OM wegens gebrek aan bewijs niet tot vervolging over. woordvoerder van het OM noemde dat gisteravond in KRO Brandpunt een verkeerde beslissing. Het OM blijkt al in 2007 tot de conclusie zijn te, te zijn gekomen dat er wel genoeg bewijs was. Daarbij baseerde het zich op artsenverklaringen en een verklaring van de vader van Graus. Volgens het OM heeft Graus de keel van zijn hoogzwangere vrouw dichtgeknepen en gedreigd een vuurwapen tegen haar hoofd te zetten. Ook zou hij haar striemen, blauwe plekken en gekneusde ribben hebben toegebracht. Het OM gaat Graus niet alsnog vervolgen, omdat de zaak te ver in het verleden ligt. Een oud-medewerker van Huizen Sint-Jozef in Heel heeft daar eind jaren 60 verhalen gehoord over het ombrengen van gehandicapte kinderen. De oud-verpleegkundige vertelde in Brandpunt dat een broeder hem heeft verteld dat er begin jaren 50 zeker 20 kinderen om het leven waren gebracht. Hij zou dat hebben gemeld aan de directeur en de voorzitter van de Raad van Toezicht, maar er werd niets met zijn verhaal gedaan. De Nederlander Klaas-Karel Faber is nu de meest gezochte oorlogsmisdadiger op de lijst van het Simon Wiesenthal Centrum. De 89-jarige oud-SS'er neemt de plaats in van de Hongaar Sandor Kepiro, die gisteren is overleden. Faber was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van het executiepeloton in kamp Westerbork. Hij zit in Duitsland, maar dat land weigert hem uit te leveren. Tennisser Rafael Nadal heeft op de US Open een persconferentie moeten onderbreken. De Spanjaard kreeg ineens hevige pijn. Journalisten moesten de interviewruimte verlaten en het licht werd gedempt. Na 10 minuten werd de persconferentie hervat. Liet Nadal weten dat hij slechts kramp in zijn rechterbeen had gehad. De nummer 2 van de wereld won eerder op de dag van de Argentijn David Nalbandian... en bereikte daarmee de vierde ronde van de US Open.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 Want tijd gaat snel. Je leeft maar één keer. Op het eerste gezicht. En vooral de bijzijn, Dat is alles wat ik wil. Dus ga je met me mee naar de stad. dag van mij. I've been letting you down, down.